uur. Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft zijn nieuwe kabinet officieel voorgesteld aan de Tweede Kamer. Het debat over de regeringsverklaring, zoals dat heet, is druk aan de gang. En het gaat onder meer over de koopkrachtplaatjes. Bijna iedereen gaat er iets op achteruit doordat de prijzen stijgen. En Kamerleden willen weten wat het kabinet daaraan gaat doen. Zoals Farid Azarkan van Denk. Het is pijnlijk op dit moment dat onze ouderen niet rondkomen. Dat ze de thermostaat op, op 15, 16 zetten. Ik vraag nu voor de derde keer, voorzitter, en ik hoop dat u daarbij wil helpen. Wat mevrouw Hermans dan concreet gaat doen. En dat was Lidian Marijnissen van de SP. Ze heeft het over mevrouw Hermans van de VVD. Ook die vindt dat het kabinet wat moet doen aan de koopkracht. Volgens portemonneehulpclub hulpclub Nibud worden jongeren die het minimumloon verdienen, mensen in de bijstand en mensen met een hoge huur het hardst geraakt. Meer dan de helft van de ouders twijfelt of ze hun jonge kinderen wel laten vaccineren, blijkt uit onderzoek. Verslaggever Jeroen de Jager is gaan checken hoe dat voor ouders is bij een basisschool in de buurt van Utrecht. Speelplaats van basisschool De Nijenpoort. Ik ben helemaal niet tegen vaccineren. Als het bijdraagt. Als het bijdraagt. In Groene Kan bij Utrecht? Nee, niet. Nee. Want? Ik, eh, ik wil het gewoon nu even niet. Maar de ouders hun kinderen komen ophalen? Ik denk op dit moment niet. Ik en mijn man hebben ons ook nog niet laten vaccineren. Ik geef zelf borstvoeding, dus ik vind het nog een beetje spannend. Daarom eh, denk ik dat ik daar nog een beetje voorzichtig in ben naar mijn zoon toe. Vanaf vandaag vallen de uitnodigingsbrieven op de deurmand bij gezonde kinderen van van 5 tot en met 11 jaar. Het is de bedoeling dat de eerste prikken volgende week worden gezet. En heb je Rollercoaster Tycoon uitgespeeld en wil je het groter aanpakken? Dit is je kans. De dierentuin in Veldhoven bij Eindhoven zoekt een nieuwe eigenaar. Kost wel flink wat geld. Je moet er 5 miljoen euro voor neertellen. De huidige eigenaar heeft een simpele eis. Je moet alleen heel goed voor de dieren kunnen zorgen. En helaas zit er ook, eh, is toch weer met geld te maken. Ze dus moeten ook het geld hebben om het te kunnen kopen. Het gaat natuurlijk niet om een zak aardappelen. Voor de 5 miljoen krijg je dan wel een dierentuin van 17 hectare groot... met 2000 dieren zoals ringstaartmakies, kamelen, zebra's en vogels. Het het weer, komende nacht opnieuw mist. En in Limburg kan het een graadje vriezen. Morgen begint ook mistig, maar doordat het gaat waaien trekt het vrij snel open. Smiddags wat regen en 5 tot 8 graden.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 They were young and old, they looked just like us. Remember that beat, remember that song. It never felt so good to sing along. I was wondering why it felt so good. Then I looked into a dozen pairs of eyes, and I understood. Don't Really Know Me is een aaneenschakeling van vlotte songs, 10 stuks in totaal. Songs die je de gelegenheid moet geven om te groeien. Ook op dit nieuwe album, zijn tiende, heeft Tim Easton het beste voor met zijn luisteraars. Hij geeft nog steeds weinig prijs omtrent zichzelf. De festivalsong was het openingsnummer en die festivals is waar we allemaal naar verlangen. In River Where Time Was Born staat Tim stil bij Justin Towns Earl die zo ongelukkig aan zijn eind kwam. Met Voice on the Radio sluit ik dit blokje af. back to my ancient home Where I can be satisfied on my own On the banks of the river where time was born. If you keep a tight lip, run a tight line, you can come along when the stars align and we drift down the river where time was born. Call me old time, call me lazy, call me what you want, but is it really that crazy to float? the water Watch the trees go by Now when you jump in There's only two ways Either go with the flow Or just struggle and strain Against the mighty strong pull Of the river where time was born so young he never had a choice since he was born And he went underneath the dark cold water And time rolled on So release your machines Let go of your pain Step off of the concrete And into the rain Down by the ever-flowing river Where time was born Oh, take me back to a sacred place where I can do nothing with a smile on my face by the side of the river where time was born. Come on, come all out of your tree. You can't judge when you're down on your knees by the side of the river where time was born. side of the river where Tom was born. By the side of the beautiful river where Tom full moon over Nashville town. The streets are nearly quiet, save the barking dogs and the occasional siren and your voice on the radio. Calm and sweet and cool and low, voice on the radio gets me by. There's a souvenir for every joint you played from Chicago to Galway town. Summerway lovers are laughing as they lay each other down to your voice on the radio. Calm and sweet and cool and low, voice on the radio. the land. Someday we gonna raise a glass and play one with the band. Sing a one about paradise or the way that the world goes around. You may toss your burdens when you hear the sound of his voice on the radio. Calm and sweet and cool and low. Voice on the radio helps you. voice on the radio, calm and sweet and cool and low. Voice on the radio gets you high. Voice on the radio, calm and sweet and cool and low. Voice on the radio gets you high. Dit is het favoriete album van de maand. Veertien jaar hebben de liefhebbers moeten wachten op een vervolg van het met prijs overladen album Racing Sand uit 2007 van Robert Plant en Alison Krauss. Het eerder op single verschenen Can't Let Go is mijn favoriete track. Met haar diep persoonlijke stem geeft Lacey K. Booth met Shuffle haar visitekaartje af. go from don't shuffle deze week. Glenn Campbell nam Galveston op in de Capitol Studios in Hollywood. Het nummer van Jimmy Webb bezorgde Campbell zijn derde nummer 1 hit. Het lied, uitgebracht in februari 1969, werd gezien als een protestlied uit de Vietnamoorlog. Nummer 1 Country Hit 51 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing. And while I watch the cannons flashing, I just clean my gun then I dream of Galveston. Brother Bridge geboren aan de oevers van de Shenandoah River, begon met een nachtjam. Deuntjes plukken rond het kampvuur. Het was duidelijk dat er een band in de maak was en daarna gingen ze los. Crossroads met de act van de maand. In 1992 nam Suzy Boggess het nummer op voor haar album Voices in the Wind. Haar eerste release op Liberty Records. Het lied diende als eerste single release van het album. Met deze John Hyatt cover, Drive South, reikte ze naar een tweede plaats in de hitlijsten. Thea Goins is een beetje country. Nou ja, eigenlijk is ze heel veel country. Met een beetje jazz, soul en rock'n'roll erbij. Walk Out Backwards. All The Way Thing is de voorbode van Ad van der Veens nieuwe album dat nog deze maand verschijnt. set you up for a fall. Don't talk about love, it's an all the way thing. Love just a little and you lose it all. Yeah, when you reach a limit, you will follow where it leads. Trust what you learn, you get to learn. Many times it won't be easy, there's a long, long way to go. But know when a direction and you're halfway there. Finding a direction gets you halfway. always All the way a fork in the road. 17-jarige Nederlandse singer-songwriter. Ze wordt gezien als blues toptalent, maar haar muziek is veel breder. Van blues tot soul en van country tot jazz. Devil on My Shoulder is de titelsong van haar EP. There's a devil on my shoulder No, it's waiting for me to listen to what it has to say Oh, it's messing with my mind And it's taking up all my time devil on my shoulder And it wants me to choose van Niels de Lange werd gebruikt voor de kerstcommercial van een grote supermarktketen. was het blokje Country uit eigen land. Nu hij 23 jaar oud is en de nodige wijsheid tot zich heeft genomen... is Drake Milligan klaar om zichzelf voor te stellen met de release van zijn debuut-EP. Overdrinking, Underthinking is door hemzelf geschreven. Overdrinking, Underthinking difference really in them? Who's to say? Yeah, right or wrong, what's going on? in here as we all get along. country rock van Searching for My Love is tamelijk lichtvoetig voor dit album. De song kabbelt naar het einde. Toch wil ik het je niet onthouden. this way Zachariah Malachi vraagt waar ik heen ga. Het antwoord is nergens, want ik ga zo nog heerlijk een uurtje door. my sweet young when you around night. I don't wanna stop you now, I don't wanna fuss and fight Cessation is a thing in which I clutch with all my soul never thought I'd let a woman have this greater a hold. I've waited oh so long, my dear, and oh so patiently. Where do you go, my sweet young thing, when you slip away from me? stars. The drifting of your trembling hands are causing all my scars. Temptation is a thing in which I long for deep and pure.